De verminderde longfunctie is vooral te zien bij mensen... die binnen 1 kilometer wonen van 15 of meer bedrijven. De onderzoekers zeggen tegen Nieuwsuur dat blootstelling aan fijnstoffen en ammoniak... de meest waarschijnlijke oorzaak is. Rusland gaat meewerken aan de verdere uitvoering van het rechtshulpverzoek over de crash van vlucht MH17. Dat zegt een woordvoerder van het OM. Deze week was een Nederlandse delegatie op bezoek in Moskou. Nederland vroeg de Russen onder meer om gegevens over boekraketinstallaties. Het internationale onderzoeksteam heeft die informatie nodig voor het internationaal strafrechtelijk onderzoek. Een deel van de informatie had Rusland al gegeven, maar de gegevens over onder meer de wapens ontbraken nog. NVM-makelaars hebben afgelopen kwartaal een record aantal huizen verkocht. In drie maanden bijna 43.000. De oude record stamt uit 2006. Er worden vooral veel huizen verkocht omdat de hypotheekrente historisch laag is. De huizenprijzen stijgen. De gemiddelde woning kost nu 234.000 euro. De medische hulpverlening op de Noordzee schiet tekort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt tot die conclusie in een rapport over de dood van een sportduiker vorig jaar. Volgens de onderzoeksraad kreeg het slachtoffer niet de best mogelijke medische zorg. De raad adviseert om de organisatie van de medische hulpverlening op zee meer te laten lijken op hoe die er op het land uitziet. Samsung doet het beter dan verwacht. Het bedrijf boekte in het tweede kwartaal 7 miljard dollar winst en dat is 17% meer dan vorig jaar. Rond Samsung komt de groei door de nieuwe Galaxy S7 die erg populair is. Het weer wolkenvelden afgewisseld door zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht wordt het bewolkt met wat lichte regen. Morgen vooral later op de dag ook af en toe zon. Het wordt dan opnieuw zo'n 20 graden. In het weekend zonnig. Zondag kan het 28 graden worden.